De daders zouden er vandoor zijn gegaan in een zilvergrijze Audi Cabrio. De Europese leiders vergaderen in Brussel opnieuw over het schuldenprobleem van Griekenland. Premier Tsipras kwam gisteren met nieuwe voorstellen en vandaag klonk er voor het eerst optimisme. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep houdt het voor mogelijk dat er deze week al een akkoord ligt. In Athene hebben tienduizenden Grieken gedemonstreerd voor het behoud van de euro. Oppositiepartijen Nieuwe Democratie en PASOK hadden tot de betoging opgeroepen. Ook in andere steden werd voor de euro gedemonstreerd. Gisteren gingen veel Grieken de straat op om te demonstreren tegen de bezuinigingen. Minister Kamp heeft in het provinciehuis in Groningen gesproken over het gasbesluit dat morgen openbaar wordt. Hij overlegde met lokale bestuurders en actievoerders. Bronnen zeiden vandaag dat Kamp dit jaar niet meer dan 30 miljard kuub uit de grond wil halen, in plaats van de eerder geplande 39,5 miljard. In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn opnieuw twee mensen besmet geraakt met ebola. Tot nu toe werd aangenomen dat het dodelijke virus uit de stad was verdwenen. De twee nieuwe patiënten komen uit een dichtbevolkte krottenwijk in Freetown. De angst bestaat dat daar meer mensen met ebola zijn besmet. De Verenigde Staten gaan meedoen aan de nieuwe flitsmacht van de NAVO. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Carter bekendgemaakt... tijdens overleg met Nederland, Duitsland en Noorwegen. De Amerikanen leveren inlichtingen, wapens en vliegtuigen, maar geen grondtroepen.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 Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explosive, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta go, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't sleep, can't breathe.